Jelle Visser met het NOS-journaal. In de havenstad Odessa zijn zeker een dode en vijf gewonden gevallen... bij beschietingen, meldt het Oekraïense leger. De stad in het zuidwesten van Oekraïne werd meerdere keren opgeschrikt... door raketaanvallen en beschietingen. Volgens Oekraïne zijn er hypersonische raketten ingezet. Daarbij zouden veel gebouwen zijn verwoest. Burgemeester Halsema van Amsterdam zegt dat ze bedolven is onder bedreigingen. Nadat de gemeente bekend had gemaakt dat een eventuele huldiging van Ajax in het stadion plaats zal vinden en niet op het museumplein. Op Instagram schrijft ze zelden te reageren op bedreigingen, maar nu wil ik dringend vragen hou je in, aldus dus Halsema. Ook vraagt ze supporters om de stad en de club niet te beschadigen. Volgens de burgemeester kan de huldiging niet veilig worden georganiseerd door een tekort aan beveiligingspersoneel. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss wil de bijzondere EU-status van Noord-Ierland afschaffen, dat schrijft de Times. Volgens de krant heeft de minister geen vertrouwen dat er een akkoord met de EU komt rondom de Brexit-deal. Er zou een wetsontwerp zijn opgesteld dat onder andere eenzijdig de verplichte douanecontroles opheft voor goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Noord-Ierland. Ook hoeven bedrijven in Noord-Ierland zich niet langer aan EU-regels te houden. Bij de brexit is afgesproken dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese interne markt. In een gevangenis in Ecuador zijn zeker 43 gedetineerden om het leven gekomen. Er braken rellen uit in een gevangenis in Santo Domingo... op zo'n 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Quito... nadat een bendeleider was overgeplaatst. Zo'n 220 gevangenen wisten te ontsnappen. In Ecuador zijn regelmatig incidenten in de gevangenissen tussen rivaliserende bendes.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 Just wanna see you touch the ground. Don't be shy girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. the Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Excuse me, beg your pardon, girl. Do you have any idea what you're starting, girl? You got me tingling, come to me mingling, stepping off, looking bootylicious and jingling. When you walk, I see it, baby girl. When you talk, I believe it, baby girl. I like that thick, petite, and pretty. Little touches of ditty, let it work the kitty like, hey, ladies, drop wanna see who the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see who touch the ground. Don't be shy, girl, go Bananza. Shake your body like a belly dancer. me here down if you want to, down if you want to. You ain't even gotta drop down if you want to. Cause I'd never see shit than standing. Either way you do it, can you make it standing? Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Hey, ladies, drop it Just wanna see you touch the Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza.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 You'll vanish without a trace, cause I am the one betrayed. Bang, bang, a light going out, bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. Baby, oh, come to me like you used to, down on your knees. You do as you're told, wearing your blindfold here on the rubber sheet. Baby, don't be scared. You're all tied up and going nowhere. So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So baby, let's have some fun. Bang light going bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. You were the one, but now I'm the one holding the gun, bang, bang. light going bang, bang. You fall to the ground, bang, bang. love. You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees.